Door de overstromingen en aardverschuivingen in Rio de Janeiro zijn zeker 200 mensen om het leven gekomen. Dat zeggen hulpverleners en hoge functionarissen in het gebied. De autoriteiten hebben weinig hoop dat onder de modder nog overlevenden worden gevonden. De Braziliaanse stad kreeg deze week te maken met de zwaarste regenval in ruim 40 jaar. En daardoor ontstonden veel modderstromen en aardverschuivingen. De meeste doden vielen in de wijken op de hellingen van Rio de Janeiro. Begin dit jaar hebben veel meer mensen gebruik gemaakt van de nationale hypotheekgarantie. Het zijn er 30.000 en dat is een stijging van 75 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Banken willen minder risico lopen en bieden kopers flinke kortingen op de hypotheekrente als de woning onder de nationale hypotheekgarantie valt. De laatste tijd moeten steeds meer mensen hun huis verkopen. De politie in Veenendaal is op zoek naar een arrestant die vannacht geboeid uit een politieauto is ontsnapt. De man werd op hete daad betrapt bij een autokraak. De geboeide man werd in de auto gezet, waarna de agenten op zoek gingen naar een tweede dader. Toen ze die niet konden vinden en bij de politieauto terugkwamen, bleek dat de arrestant was gevlucht. Waarschijnlijk omdat het kinderslot op de deur niet was ingeschakeld. Scheidsrechter Roelof Luin gestopt met fluiten. De KNVB heeft tegen hem gezegd dat zijn contract niet wordt verlengd. Luinge zelf wilde graag nog een jaar door. De bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax op 25 april wordt de laatste wedstrijd onder leiding van de 54-jarige Luinge. Hij debuteerde in oktober 1983 en floot tot nu toe in het betaalde voetbal 846 wedstrijden. De KNVB had tot een paar jaar geleden een leeftijdsgrens voor scheidsrechters van 47 jaar. Maar na een rechtszaak die arbiters tegen de bond hadden aangespannen, werd die grens geschrapt.